Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Philadelphia heeft iemand het vuur geopend op agenten. Daarbij zijn tenminste zes agenten gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. Er wordt nog altijd geschoten en de politie is massaal aanwezig. De politie meldt dat het om zeker één schutter gaat. Op beelden zijn schoten te horen en is te zien dat er tientallen politiewagens en agenten in de omgeving zijn... van wie velen met getrokken pistool. In het westelijk deel van Oostenrijkse Alpen is een Nederlander zwaar gewond geraakt na een val. Volgens lokale media wordt gevreesd dat de 67-jarige man daarbij verlamd is geraakt. Het slachtoffer viel gistermiddag tijdens een wandeling zo'n 15 meter naar beneden... en kwam terecht in rotsachtig gebied. Een toevallig passerende arts verleende eerste hulp... waarna het slachtoffer met een helikopter naar een ziekenhuis is gebracht. De aandelenkoersen op Wall Street zijn vandaag in rap tempo gedaald... De Dow Jones en technologiebeurs Nasdaq zijn in Amerika met een verlies van ruim 3% gesloten. Eerder vandaag sloten de Europese beurzen ook al dik in de min. Dat komt door de lage rente en de onzekerheid over de handelsoorlog tussen de VS en China. Ook het nieuws dat de economie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk krimpt helpt niet mee. Liverpool heeft voor de vierde keer de Europese Supercup gewonnen. De club won in de finale na penalties van Chelsea. Na de verlenging stond het 2-2 in Istanbul... waarna Liverpool de strafschoppenserie won met 5-4. chelsea spit Tammy Abraham miste als enige vanaf 11 meter. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt regen over het land... en de temperatuur daalt van 8 naar 15 graden. Morgen in de loop van de dag breekt de zon door.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 Tra poche ore, tra poche ore, sotto il sole, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi prendo e non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di bellino, di Berlino Mangio questo panino E ti perdo Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con l'asfalto, col cemento le se fosse come se fossero non come se fossero te Un nuovo sentire non mi scappiano da casa La gente dietro con la macchina del tempo Ma lì sono amici per la pelle Parte il campionato si riaccendono le stelle Si riaccendono le